Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Twee oud-medewerkers van Xi in de Tweede Kamer eisen van de partij schadevergoedingen van enkele tonnen. Ze zouden jarenlang niet zijn beloond voor overwerk waartoe ze werden gedwongen, meldt het AD. De oud-medewerkers en de PVV wilden niet met de krant praten... maar uit rechtbankdossiers zou blijken dat pogingen om de werkdruk aan de kaak te stellen stuk liepen. Op de A28 bij Bijlen is vannacht iemand doodgereden. De bestuurder die daarbij betrokken was is volgens de politie doorgereden. Het lichaam werd rond twee uur gevonden door een vrachtwagenchauffeur. Volgens de politie is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend hoe het slachtoffer op de A28 is gekomen. En ook doet de politie onderzoek naar de identiteit van de betrokken bestuurder. Partijleider Klaver van GroenLinks wil premier worden. Op een partijbijeenkomst in Nijmegen zei hij dat Nederland een premier nodig heeft... die vasthoudt aan zijn idealen en riep de PvdA, SP en D66 op om de handen ineen te slaan en met hem samen te werken aan het bestrijden van armoede en onrecht. Na 40 jaar is het volgens Klaver hoog tijd voor een progressief kabinet. Na de Senaat heeft in de Verenigde Staten nu ook het Huis van Afgevaardigden de resolutie aangenomen die het begin vormt van de ontmanteling van Obamacare. Dat is het ziektekostenstelsel dat door president Obama is opgezet. Aankomend president Trump en het congres willen het systeem afschaffen. Enkele commissies komen nog deze maand met wetsvoorstellen daarvoor. Het Brabants Dagblad heeft kaarten in handen met daarop de route die koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Tilburg gaan lopen tijdens Koningsdag. Ook anderen hebben die routekaarten volgens de krant in bezit. Het te vroeg bekend worden van de looproute kan de veiligheid van de betrokkenen en het publiek in gevaar brengen. De gemeente Tilburg zei tegen de krant dat de route niet definitief is. Het Brabants Dagblad publiceert de kaartjes niet, om de beveiliging niet in gevaar te brengen. Het weer vandaag wisselend bewolkt en een enkele bui. Later op de dag meer winterse buien, vooral in het binnenland. De maxima rond 4 graden. Morgen eerst droog, af en toe zon, later meer bewolking en opnieuw wat neerslag. Dit was het NMS.